Citydijkers met het NOS Journaal. Vannacht hoeven geen asielzoekers gedwongen buiten te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het COA zijn er bijna 500 opvangplekken gevonden voor mensen die vandaag buiten moesten wachten. Het gaat om plekken verspreid over het land. Enkele mensen kiezen er zelf voor om toch wel de nacht buiten door te brengen in Ter Apel. Volgens het COA wezen zij alle opties af. Het is voor het eerst in lange tijd dat niemand gedwongen buiten moet slapen... Gisteren moesten nog 250 mensen de nacht in de buitenlucht doorbrengen... omdat er geen opvangplek was gevonden. Tientallen leden van regeringspartij ChristenUnie eisen dat het kabinet zijn asielplannen terugdraait. Ze zijn onder meer tegen de beperking van het recht op gezinshereniging. Daardoor wordt een fundamenteel recht ontnomen aan vluchtelingen, schrijven de partijleden in een brief. De ondertekenaars van de brief willen dit volgens het Nederlands Dagblad bespreken in een extra partijcongres. Na het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beierland zaterdag liggen nog steeds zeven mensen in het ziekenhuis. Een van hen is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De Spaanse chauffeur zit vast. Hij is de hele dag verhoord. Wel is bekend dat de vrachtwagen vanuit stilstand de dijk afreed... in een groep van ongeveer 50 barbecuende mensen raakte. Zes mensen kwamen om het leven. Duizenden mensen in de Servische hoofdstad Belgrado zijn de straat op gegaan om te demonstreren tegen de komst van een Gay Pride-evenement. De demonstratie viel samen met een processie van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Sommige bisschoppen spreken zich ook uit tegen het Pride-evenement. De Servische regering had al gisteren aangekondigd het evenement te schrappen... uit vrees voor ongeregeldheden. Het gaat om de Euro Pride Mars, een evenement dat elk jaar in een andere Europese stad wordt gehouden. Het weer, het koelt vannacht af naar 10 tot 13 graden.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 Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht ga niet alleen.